De Amerikaanse Senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken stemde gisteravond voor een resolutie die toestemming geeft voor een aanval. De resolutie werd aangenomen met 10 tegen 7 stemmen. Een woordvoerder van president Obama riep de voltallige Senaat op om er nu ook mee in te stemmen. De grootste Nederlandse leverancier van varkensvlees fraudeert met een keurmerk voor diervriendelijk vlees, meldt het VARA-programma Zemla vanavond. Het gaat om het zogeheten Beter Leven keurmerk van de dierenbescherming. Werknemers van leverancier Vion zeggen in Zemla dat er dagelijks vlees uit de bio-industrie gemengd wordt met Beter Leven vlees. De dierenbescherming is woedend en eist dat justitie de zaak onderzoekt. De bank moet vervangende woonruimte regelen als iemand vanwege financiële problemen uit huis moet. Daarvoor pleit de vereniging Eigen Huis in een brief aan staatssecretaris Kleinsma. Eigen Huis vindt dat de banken mensen zo lang mogelijk in hun huis moeten laten blijven. En als een huis toch geveild moet worden, dan moet de bank samen met bijvoorbeeld gemeenten zoeken naar vervangende woonruimte, schrijft de vereniging. De politie gaat ratten inzetten bij de opsporing. Het gaat om een proef in Rotterdam waarbij een tiental zogeheten snuffelratten worden ingezet... om verdachten van schietincidenten te onderzoeken op kruidresten. In Afrika worden ratten al ingezet voor het opsporen van landmijnen. Enige nadeel is dat ratten maar een paar jaar leven, maar ze zijn wel eenvoudig en snel te trainen. Rafael Nadal heeft vrij eenvoudig de halve finales gehaald van de US Open. Hij won in drie sets van zijn landgenoot Tommy Robredo. In de halve finale neemt dat al het op tegen de Fransman Richard Gasquet. Bij de vrouwen de als tweede geplaatste Victoria Azarenka in twee sets van Daniela Handugova. De Wit-Russin speelt in haar halve finale tegen de Italiaanse Panetta. Het weer, het wordt snel zonnig en het blijft droog. Het wordt zo'n 24 graden aan zee en landinwaarts 26 tot lokaal tegen de 30 graden. Morgen ook nog warm en tot de avond droog. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A7, Hoorn richting Zaandam... bij de afrit Weidewormer 2 kilometer. A8 Zaandam richting Amsterdam bij Oostzaan 2. Op de A10 de ring Amsterdam tussen knooppunt Koenplein en Hemhavens 2 kilometer richting Den Haag.